Een jaar geleden besloot het kabinet om buitenlanders de toegang te ontzeggen... tot coffeeshops in de zuidelijke provincies. Dat besluit werkt volgens de krant averechts. Vooral Zuid-Limburg heeft te maken met meer drugshandel. Het aantal drugsmisdaden nam in de zuidelijke plaatsen met een coffeeshop gemiddeld toe met ruim 30 procent. De Amerikaanse basisschool Sandy Hook wordt hoogstwaarschijnlijk gesloopt. Op de school in Newtown werd in december een bloedbad aangericht. Een man schoot 20 kinderen en zes volwassenen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. Een comité heeft nu besloten dat er na de sloop van het gebouw... op dezelfde plek een nieuwe school zal verrijzen. Het besluit zal uiteindelijk door het schoolbestuur moeten worden goedgekeurd. De VVD in Roermond heeft Jos van Rij voorgedragen als lijstduur voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De voordracht is omstreden, want er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Van Rij. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. De voordracht gaat ook in tegen een advies van het landelijke bestuur van de VVD. Vanwege de corruptieverdenkingen trad Van Rij in oktober af als Eerste Kamerlid en wethouder. In Guatemala is ex-dictator Rios Mont schuldig bevonden aan het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij kreeg 80 jaar cel. Volgens de rechters is de generaal van 86 verantwoordelijk voor het vermoorden van ruim 1700 Maya-Indianen. Rios was in de jaren 80 anderhalf jaar aan de macht. Hij was tot vorig jaar parlementslid en daarom onschendbaar.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 www.zfmzandvoort.nl In a different road again. Didn't you promise to wait for? me? And you light up your cigarette while I'm watching you go. So many things I still want to know. So many things I still want to tell.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 I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your house, and if the lights are I'll get you One way or another I'm gonna see I'm gonna meet meet meet meet One day, maybe next week I'm gonna meet you.